7 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Gisteren meldde de keten dat de traditionele afbeeldingen van Sinterpiet worden gemeden. Er zou gekozen worden voor symbolen als een mijter of pietenpet. Jumbo zegt nu dat de communicatie over Sinterklaas en Zwarte Piet niet zo handig is verlopen. De aankondiging leidde gisteren tot veel negatieve reacties op sociale media. Ook Jumbo zelf kreeg veel klachten. Tijdens de jaarlijkse trekvogelteldag is de graspieper het vaakst gesignaleerd. Hij wordt op de voet gevolgd door de vink en de spreeuw, zegt Vogelbescherming Nederland. Het is voor het eerst dat de graspieper het meest gezien is in Nederland. Daarvoor werd de lijst aangevoerd door de spreeuw. Aan de teldag werden door duizenden vogelaars op meer dan 150 locaties in het hele land meegedaan. Ze telden gezamenlijk ruim 320.000 vogels. Er werden 175 verschillende soorten waargenomen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn twee auto's bij een verkeerde inhaalmanoeuvre frontaal op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon omgekomen en raakten twee mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg bij de plaats Westdorpen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurde. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis in Gent gebracht. De politie Haaglanden heeft zware explosieven en munitie ontdekt in een garagebox in Vlaardingen. De Haagse politie kwam de spullen op het spoor tijdens een onderzoek naar drugshandel, meldt RTV Rijnmond. Ook zijn huizen doorzocht in Hoek van Holland en Vlaardingen. In totaal zijn vier mensen opgepakt. In Hoek van Holland werden ook drugs in beslag genomen. De NVM Open Huizendag heeft ruim 100.000 bezoekers getrokken. Ze konden terecht bij zo'n 29.000 adressen in het hele land. Volgens makelaarsvereniging NVM waren er huizen waar bezoekers in de rij moesten staan om binnen te komen. Sommige woningen trokken meer dan 25 kijkers. In april konden potentiële kopers nog kiezen uit 37.000 huizen. Volgens de NVM is het aanbod van huizen nu kleiner dan een half jaar geleden. Het weer vanavond geregeld een bui en kans op hagel en onweer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden. Morgen meer wind en opnieuw kans op buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 16 graden.